Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het overleg tussen de Amerikaanse president Trump en president Zelensky van Oekraïne is mislukt. Hij kan terugkomen als hij vrede wil, meldt Trump op zijn sociale media platform Crude Social. Zelensky heeft zijn bezoek aan Washington afgebroken en keert terug naar huis. Trump en Zelensky hadden eerder op de dag een zeer gespannen ontmoeting op het Witte Huis... in het bijzijn van een aantal journalisten. Trump en zijn vicepresident Vance maakten Zelensky harde verwijten. Ze beten hem toe dat hij ondankbaar was. Zelensky probeerde te reageren, maar werd steeds ruw onderbroken. In Venray is een Syrische man van 24 opgepakt voor bedreiging met een terroristisch misdrijf. De man kwam in beeld bij de Belgische politie. Die ontdekte accounts waarop hij verdachte filmpjes deelde. Zo plaatste hij video's waarin hij zingend het martelaarschap verheerlijkte. En ook deelde hij foto's van het nieuwsblad van IS... waarin werd opgeroepen om aanslagen te plegen. De Nederlandse politie nam de zaak over en arresteerde de man in Venray. De verdachte is in Rotterdam voorgeleid en blijft nog zeker twee weken vastzitten. Paus Franciscus kampt met een terugslag. Het Vaticaan schrijft in een update dat de ademhalingsluchtwegen van de paus verkrampten en dat hij moest overgeven. Vorige week zaterdag had de paus een soort gelijke astmatische aanval. Het Vaticaan benadrukt dat de paus helder is en bij kennis. De 88-jarige Franciscus werd twee weken geleden opgenomen in een ziekenhuis in Rome met een dubbele longontsteking. Hij heeft al jarenlang problemen met zijn gezondheid. Tennisser Talent Griekspoor heeft zijn topweek in Dubai niet kunnen bekronen met een plek in de finale van het ATP-toernooi. Hij verloor in de halve finale van de Griek Stefanos Tsitsipas. Het werd 4-6 en 4-6. Dan het weer. Het blijft droog. Vannacht is het 1 graad onder 0 tot 3 graden boven het vriespunt. Hier en daar kan het mistig zijn.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 I like it when you follow through. you, skin to skin. I bet you are feeling just the way I do. Wiping on the dance floor, show me your intention. I like it when you fall. Just just just just just just just just just just just rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock the discotheque.